5 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Rotterdam gaat vanaf volgend jaar iedere gemeentelijke handhaver een bodycam geven. De gemeente trekt een kwart miljoen euro uit om alle 400 boa's met een persoonlijke minicamera uit te rusten. Vorig jaar begon Rotterdam met een proef. Dat beviel goed. De handhavers zeggen zich veiliger te voelen... omdat burgers zich anders gedragen zodra ze zien dat ze gefilmd kunnen worden. Als er sprake is van een strafbaar feit kan het OM de beelden opvragen. Anders worden ze na 28 dagen gewist. De VS is nog steeds bereid te helpen bij het terughalen van IS-vrouwen en hun kinderen naar Nederland. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pieter Hoekstra, tegen de NOS. De mogelijkheid van Amerikaanse hulp is actueel geworden door een uitspraak van de rechter gisteren. Die oordeelde dat Nederland zijn best moet doen om 56 IS-kinderen zo snel mogelijk terug te halen uit Noord-Syrië. Hoe de Amerikaanse hulp eruit komt te zien is niet te zeggen. Volgens Hoekstra moet dan eerst duidelijk zijn om hoeveel mensen het gaat en waar ze zijn. Kinderen en jongeren met een eetstoornis moeten sneller worden geholpen. Dat staat in een rapport van Kate, een adviesgroep van kinderartsen en psychiaters... die is aangesteld door minister De Jonge. De wachttijd voor een behandeling is nu gemiddeld 14 maanden. Volgens de arts is dat veel te lang... omdat de kans dat anorexia-patiënten komen te overlijden een stuk groter wordt. Advocaat Dirk Wiersum werd voor zijn liquidatie in september al weken in de gaten gehouden. Er zouden meerdere criminele observanten zijn ingezet om het huis en de straat van de advocaat te observeren. Dat schrijft de Telegraaf. Dirk Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in de zaak tegen de voortvluchtige crimineel Ridouan Tachi. Het weer verspreidt over het land valt er een bui. De temperatuur ligt tussen de 2 en 5 graden.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 Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear. somewhere warm, you know Chateau La Mer. Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear. adapt y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti. Ah, siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo pegar un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Para rendirse el mundo entero.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 verdienen. Je kan haten, maar ze willen van te everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen te everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Ik moest even rusten, ik ben geen machine. Voor mijn eerste waggie naar Mercedes dealer. Ben ik te gestrest, dan ga ik even shoppen. Binnenkort ga ik kijken naar wat mooie klokken. Mijn moeder die is trots op mij. Bij mijn première stond een domme Ik kreeg last van mijn ogen, te veel flits. Ik kreeg last van die mensen die te veel bitch. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen van everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, ik kan mee verdienen. Je kan haten, maar ze willen mafke everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Op Ibiza op een jacht, ik heb altijd overvracht. Fotoshoots in Berlijn, ik ben niet meer klein en dat is heel de nacht. Jij ja, helpt omdat ik lach, ja vroeger was ik last. Full boys en bitch flickers geef ik never ever nooit mijn trust. Ach, ach, ik wil mijn jas. Vroeger trein, nu in PK-klassen. Fok de regels, ga niet aanpassen. Fok de regels, ga niet aanpassen. Jullie weten niks van mijn pijn. Jullie zijn alleen de fucking shine. Nee, jullie weten niks. Jullie zijn alleen de fucking shine. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen vanken everywhere. In de gym aan het werken aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, ik kan niet verdienen.